4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense president Poroshenko wil dat er een internationale vredesmacht komt in Oost-Oekraïne. Die moet erop gaan toezien dat het staakt het vuren wordt nageleefd. Poroshenko denkt daarbij niet aan blauwhelmen van de VN. Hij ziet liever een Europese politiemacht. Maar de kans dat Rusland daarmee instemt lijkt klein. Moskou vindt dat de EU partijdig is in het conflict. Gisteren trok het Oekraïense leger zich terug uit de zwaar bevochten stad Debaltsevo. Daarbij kwamen zeker zes militairen om het leven. Volgens Poroshenko heeft heel de wereld nu gezien dat Rusland en de separatisten zich niet aan de afspraken houden. VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen legt zijn werk voorlopig neer. Hij ligt onder vuur vanwege onterechte declaraties. En gisteren kwam daar een beschuldiging van omkoping bij... uit zijn tijd als wethouder in Venlo. De integriteitscommissie van de VVD doet onderzoek naar Verheijen... en in de tussentijd zit hij thuis. Hij belooft zijn salaris terug te storten. Verheijen zegt dat hij zijn kamerzetel definitief opgeeft... als de commissie dat nodig vindt... en ook als het OM een strafrechtelijk onderzoek tegen hem instelt. In een ziekenhuis in Kortrijk in België krijgen pasgeboren baby's een enkelband om. Het is een proef om ontvoering van pasgeborenen tegen te gaan. Door de enkelband met een sensor kunnen beveiligers op schermen zien waar de baby is. Zodra die niet meer op de kraamafdeling van het ziekenhuis is, gaat er een alarm af. En dat gebeurt ook als iemand het enkelbandje probeert door te knippen. In de achtste finales van de Champions League heeft Real Madrid gisteravond gewonnen van Schalke 04. In Gelsenkirchen won Real met 2-0. De club uit Madrid heeft nu 10 wedstrijden in de Champions League op rij gewonnen. En evenaart daarmee het record van Bayern München van twee jaar geleden. De andere achtste finale van gisteravond ging tussen FC Basel en Porto.